Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg.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 Het epicentrum lag in de Indische Oceaan, zo'n 200 kilometer ten noordwesten van de stad Sibolga in de provincie Noord-Sumatra. Volgens het Tsunami Waarschuwingscentrum is er geen gevaar voor grote verwoestende vloedgolven, maar kunnen wel hoge golven voorkomen in de buurt van het epicentrum. Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. Getuigen zeggen dat mensen in paniek de straat zijn opgegaan of naar hoger gelegen delen zijn gevlucht. In onder meer de steden Medan en Banda Aceh is de stroom uitgevallen. President Obama heeft opdracht gegeven voor de opsporing van de radicale moslimgeleerde Anwar al-Aflaki. Die zou het brein zijn achter de mislukte aanslag door een Nigeriaan op een vliegtuig van Schiphol naar Detroit op eerste kerstdag. Aflaki heeft een Amerikaans paspoort. De VS ziet hem als een van de belangrijkste terroristische bedreigingen voor het land... en wil dat hij wordt gepakt, levend of dood. Aflaki is verbonden aan de terreurorganisatie Al-Qaeda... die de verantwoordelijkheid voor de aanslag op het vliegtuig heeft opgeëist. D66 in Amsterdam wil toch weer met de PvdA en GroenLinks praten over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Op de ledenvergadering van de partij zei de Amsterdamse fractievoorzitter Telleman dat ze ingaat op de uitnodiging van GroenLinks. Die partij liet vorige week weten dat ze opnieuw in gesprek wil met de PvdA en D66. Eerdere onderhandelingen liepen op niets uit. Breekpunt was voor D66 de benoeming van de PvdA Ascher tot waarnemend burgemeester. Tijdens de vergadering bleek dat veel leden van D66 vinden dat de partij een te groot punt heeft gemaakt van die benoeming. Het is nog onduidelijk of de PvdA openstaat voor nieuwe gesprekken.